Robert Baltus met het NOS-journaal. Op het Noorse eiland Utea is een monument onthuld... voor de slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik. Premier Steuren en kroonprins Hakon wonen de plechtigheid bij... met nabestaande overlevenden en hulpverleners. Het monument zou eigenlijk vorig jaar worden geopend... toen de aanslagen tien jaar geleden waren. Maar bewoners vonden de ontwerpen niet goed. Het nieuwe ontwerp is een sliert van 77 bronzen zuilen... één voor elk slachtoffer. De Braziliaanse politie heeft een derde verdachte opgepakt... vanwege de dood van een Britse journalist en een Braziliaanse onderzoeker. Hij gaf zichzelf aan op het bureau. Eerder werden al twee broers opgepakt. Wat het verband is tussen de broers en de derde verdachte is niet duidelijk. D66-leden steunen unaniem de stikstofplannen van het kabinet... bleek vanmiddag tijdens een partijcongres. Leden vinden dat het partij niet moet terugdeinzen voor het kritiek van provincies en boeren. Vorige week kondigde minister Van der Wal aan dat de uitstoot in veel gebieden met 70% omlaag moet. Veteranen van Dutchbed 3 hebben tijdens een ceremonie in Schaarsbergen... het ereteken voor verdiensten in brons gekregen. De regering wil met de onderscheiding laten zien dat het de veteranen steunt. Premier Rutte maakte namens het kabinet excuses aan de militairen. Ze werden in 1995 naar Srebrenica gestuurd... waar ze onder de voet werden gelopen door de Bosnische Serviërs. Die brachten zo'n 8000 moslimmannen om het leven. De laatste twee vestigingen van de HEMA in Spanje sluiten dit weekend. Het Nederlandse bedrijf vertrekt na acht jaar tot verdriet van sommige Spanjaarden. Er werd vooral pindakaas verkocht en chocoladeletters. De nieuwe eigenaren, de familie van Eert, van Jumbo en een investeringsfonds... willen zich op de Benelux en Frankrijk concentreren. En daar passen de Spaanse HEMA's niet bij. Het weer. In het zuiden blijft het nog lang warm. Vannacht valt er op meerdere plaatsen een regen- of onweersbui. Morgen een stuk frisser dan vandaag. Het wordt 16 tot 24 graden. En verspreid zijn er opnieuw enkele onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 6 kilometer file.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 I don't need it All like LeBron James in the finals we 1400, just like a minor. I'm yelling freebie, bitch, with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking shit karate, ooh. I'm serving bricks, somebody, ooh.